Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Studentenverenigingen doen te weinig tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Journalisten van Pointer hebben bijna 100 verenigingen een vragenlijst gestuurd. En meerdere verenigingen kwamen erachter dat hun beleid niet goed was. Je hoort een student die werd aangerand. Ze stapte naar de politie en hoefde van de vereniging niet veel te verwachten. Ik wist toen al dat dat is het einde van mijn sociale positie hier. Ik weet nog dat het bestuur toen heeft gezegd... ja, je hebt nu aangifte gedaan, dus nu ligt het in de handen van, de, van het gerecht... dus nu gaan wij niks ondernemen. Dus toen was ik er ook nog eens even aan die kant keihard ingeluist. Seksueel wangedrag komt veel voor bij studentenverenigingen. Volgens Amnesty krijgt ongeveer een derde van de vrouwen tijdens hun studie te maken met aanranding. De klassieker tussen Feyenoord en Ajax is geëindigd in 1-1. Feyenoord kwam in de eerste helft nog wel op voorsprong. Het schot is nog weer. Doelpunt voor Paxiao van Feyenoord. Een prachtige goal van Paxiao. Wij hebben een bierdoes te pakken. Maakt me helemaal niet uit. Want dit is wat de wedstrijd nodig had. Een prachtig doelpunt voor Feyenoord. Maar in de tweede helft maakte Davy Klaassen gelijk voor Ajax. Feyenoord blijft de nummer 1. Doordat FC Twente net met 2-0 won van Utrecht... staat Ajax nu op de vijfde plaats. En dan nu die andere klassieker in een dampend zaaltje in Emmeloord werd gisteren gestreden om de, om de titel Nederlands kampioen Mens erger je niet. 250 licht geërgerde mensen gingen tot het uiterste voor de hoofdprijs van 400 euro. De winnaar werd Bob uit Zeeuws-Vlaanderen en dit is zijn tactiek. Zeeland, de gewone, nuchtere Zeeuwse... In Zeeland ergeren jullie je niet. Nooit. Altijd prijs. Ja, voer voor sociologen dit. En Bob is trouwens al drie jaar achter elkaar de beste Nederlandse mens erger je nieter. Het weer nog. Op veel plaatsen bewolkt, maar op sommige plekken ook wat zon. Het is 1 tot 4 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen ook, maar wel bewolkt en 2 tot 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar staat 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Bergen en Knopend Kooimeer. Aansluitend op de N242 Middenmeer richting Alkmaar tussen de Ring Alkmaar en Knopend Kooimeer 3 kilometer file.